van Kan met het NOS Journaal. De VS heeft een Afghaanse hoofdstad Kabul Ayman al-Zawahri gedood, de leider van terreurbeweging Al-Qaeda. Amerikaanse president Biden zei op een persconferentie dat hij een week geleden toestemming gaf om hem uit te schakelen, nadat de CIA hem had weten te lokaliseren. Hij werd gedood bij een aanval met een drone. Daarbij zijn volgens Biden geen burgerdoden gevallen. De 71-jarige al-Zawahri was de opvolger van Osama Bin Laden, die eveneens door de VS werd geliquideerd. Hij wordt gezien als de grote organisator achter de aanslagen op 11 september september 2001, waarbij ruim 3000 mensen omkwamen. Het dodental van de overstroming in de Amerikaanse staat Kentucky is opgelopen tot 37. De overstromingen worden veroorzaakt door de voortdurende stortregens in het gebied. De gouverneur van de staat verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. Er worden nog honderden mensen vermist. Ook waarschuwen niet dat er nog meer slecht weer op komst is. Intussen hebben duizenden mensen hun huis moeten verlaten. Reddingswerkers proberen ze te voorzien van voedsel en een dak boven hun hoofd. Maar het werk wordt bemoeilijkt door het slechte weer. De Amerikaanse man van 49 is veroordeeld tot ruim zeven jaar cel... voor het bestormen van het Capitool in Washington. Het is de hoogste straf die een rechter tot nu toe heeft opgelegd... aan een deelnemer van de bestorming op 6 januari vorig jaar. De veroordeelde man komt uit Texas en was betrokken bij een ultrarechtse militie. De man ging het Capitool zelf niet binnen, maar hielp wel anderen om binnen te komen. Ook had hij een wapen bij zich. Bij een ongeluk tussen een vrachtwagen en een bestelbus op de A2 bij Best... is een man van 73 om het leven gekomen. Hij was de bestuurder van de bestelbus. De vrachtwagenchauffeur, een man van 33 uit Macedonië... is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.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 Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few. We gon' keep on doing what we do, cause everything will be. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, okay, okay.